Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Minder coronabesmettingen afgelopen week, maar wel met een grote maar. Dat is de extra besmettelijke Britse coronavariant. Die blijft maar toenemen hier, zegt het RIVM. En vorige week vertelde ik dat eh, conform de modellen van het RIVM... de Britse variant ongeveer 50% van de nieuwe besmettingen voor eh, haar rekening nam. En het is deze week verder opgelopen tot twee derde van alle besmettingen. Dus dat is een forse stijging. Dat zal uiteindelijk weer leiden tot meer mensen in het ziekenhuis en op de IC. Het RIVM zegt er ook bij dat het nog niet helemaal duidelijk is wat voor effect bijvoorbeeld de avondklok gaat hebben op het aantal besmettingen. Dat betekent dus dat we uiterst voorzichtig moeten zijn met de stappen die we nemen. Dat deze stappen iedere keer goed berekend moeten worden, in kaart worden gebracht, hun effect in kaart worden gebracht. Maar natuurlijk is de weging uiteindelijk aan het kabinet om een keuze te maken. Bij de rechtbank in Moskou zijn tot nu toe al meer dan 300 demonstranten opgepakt. De grootste vijand van president Poetin, Alexei Navalny, staat daar voor de rechter... omdat hij zich niet aan zijn meldplicht zou hebben gehouden... en daardoor misschien weer de gevangenis in moet. Een voetbaltransfer zorgt niet altijd alleen maar voor blije gezichten. Trainer André Villas-Boas van Olympique Marseille heeft een ontslag ingediend omdat hij niet blij is met een nieuwe speler. De Portugese trainer moest in de kranten lezen dat de voetbalclub een nieuwe speler heeft gekocht. De Wereldvoetbalbond FIFA weet het zeker. Tijdens het WK volgend jaar in Qatar zitten de stadions helemaal vol. FIFA-baas Infantino gaat ervan uit dat het coronavirus tegen die tijd wel verslagen is. COVID will be defeated uh, by then uh, and or we'll have learned to live um, with it. But if in two years from now we are not there yet, then I think we all have a bigger problem than the World Cup. Als corona over twee jaar nog niet onder controle is... dan hebben we wel wat anders aan ons hoofd dan een WK voetbal, zegt de FIFA-baas. Ook, vindt hij dat het niet nodig ook vindt hij het niet nodig dat voetballers bijvoorbeeld voorrang krijgen op vaccins. Het weer nog best bewolkt vanavond, af en toe regen en in het noorden wat sneeuw. Het is 0 graden in Groningen tot 11 in het zuiden.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 komen niet meer weg met een taakstraf, maar moeten brommen. En de 100-jarige Britse oorlogsveteraan Tom Moore is overleden. Captain Tom werd wereldberoemd toen hij 100 rondjes door zijn tuin liep... om geld in te zamelen voor de Britse gezondheidszorg. Hij haalde 37 miljoen euro op. Moore is overleden aan het coronavirus. Het weer in het midden en zuiden regen, in het noordoosten sneeuw. Daar wordt ook gewaarschuwd voor gladheid. De temperatuur ligt rond het vriespunt in Groningen tot 11 graden in Limburg.